Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een ongeluk in Twente zijn 20 jongeren gewond geraakt. Het gebeurde gisteravond in Losser na een voetbalfeestje. Een team werd kampioen, klom op een kar achter een trekker en reed zo door het dorp. Toen de trekker een bocht nam, kantelde de wagen, vertelt de politie. Er zijn meerdere slachtoffers, eh, waarvan er vier eh, in het ziekenhuis, naar het ziekenhuis zijn vervoerd. En de overigen die zijn eh, op eigen gelegenheid eh, naar een dokterspost gegaan. Er kwamen tien ambulances en twee traumahelikopters naar de plek van het ongeluk. Hoe het met de gewonden gaat is niet bekend. De politie onderzoekt wat er precies mis is gegaan. En er is gisteravond stilgestaan bij de dood van Lucas Cornelissen. Die TikTokker overleed afgelopen week bij een scooterongeluk in Den Bosch. Veel jongeren kwamen tijdens hun stapavond langs de plek waar Lucas overleed. Ze staken kaarsen aan en legden bloemen neer. Er zijn wereldwijd nu 92 besmettingen bekend met het apenpokkenvirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat virus in 12 landen opgedoken... waar het normaal gesproken niet voorkomt, waaronder in Nederland. Er komen volgens de WHO waarschijnlijk nog meer gevallen bij. een bijzonder optreden in Amsterdam. De Russische punkband Pussy Riot stond gisteravond op het podium. Een paar dagen nadat een van de leden uit haar huis in Moskou was weggevlucht zat huisarrest omdat ze kritiek had op een vriend van president Poetin en de oorlog in Oekraïne. It shouldn't be the situation when money are more important than human lives. It didn't start in February. It started a long time ago, but now we all, you all, seen what they are doing. Die ontsnapping was wel bijzonder. Ze knipte haar enkelband door en ging vermomd als maaltijdbezorger het gebouw uit. Daarna vluchtte ze via Belarus ook het land uit. Het weer nog veel zon vandaag. Vanmiddag ontstaan er wel wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. Het wordt maximaal 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 En ook nog eh, Bruno Castellik. Nou, sorry, ik kan het even niet meer lezen. Te klein opgeschreven. Goedemorgen in ieder geval, mijn naam is Marco. fijn dat u luistert vanuit een zonovergoten Zandvoort op ZFM Jazz. Het volgende nummer wat ik klaar heb staan is van een, een Haarlemse muzikant... En het is een Haarlemse drummer. En eh, zijn naam is eh, Erik Ineke. Jouw de Finse de saxofonist met het nummer Very Early. Deze eh, vroege zondagochtend. Eh, op mijn zoektocht eh, naar muziek voor dit programma ben ik ook tegengekomen... Een, een keer een hele andere hoek waar jazzmuziek vandaan komt. Het is Ibrahim Maulhof en hij is een, Libanees, een Frans-Libanees. En afhankelijk volgde Ibrahim Maulhof een studie exacte wetenschappen. Net zoals zijn vader trompetist Nassim Maulhof speelt hij trompet. Het was Maurice André, ook een andere trompetleraar van zijn vader... die Marlof ervan overtuigde een professionele carrière als trompetist eh, te, proberen. Hij volgde een klassieke opleiding en deed mee aan eh, diverse wedstrijden. Uiteindelijk ontwikkelde hij zich tot een jazztrompetist met ontzettelijke. Eh, Arabische invloeden. Het meest nadrukkelijk komt dat eh, tot uiting in een speciale trompet die hij bespeelt... die hij eh, heeft laten voorzien van een extra ventiel. En met dit extra ventiel kan hij echt die Arabische klanken ermee in laten komen. Ik zou zeggen, luistert u naar Ibrahim Molov met het nummer All Around the Wall. I Fall in Love Too Easily. Een live opname eh, vanuit Amsterdam. Vanuit het eh, Bimhuis. Dit eh, was het Rijn de Graaf trio. Rijn de Graaf heeft in 2019 zijn carrière beëindigd. Hij, was een, hij is in, in, Groningen geboren op 24 oktober 1942. En is een zeer getalenteerde Nederlandse jazzpianist. En hij speelde onder andere in zijn trio met Erik Ineke... waarvan wij eerder in deze uitzending een mooi nummer hebben gespeeld de eh, volgende artiest die ik klaar heb staan... die behoeft ook absoluut geen introductie. Het is natuurlijk ook van Nederlandse bodem. Ze weten voorliefde voor Nederlandse moderne jazzmuziek. Ehm, en dat is een, uh, een juffrouw die is eh, begonnen, of een mevrouw... die is begonnen in de popmuziek en later overgestapt in de, in de jazz... waarbij ze eigenlijk zeer succesvol is geworden. Haar naam is Laura Fici en het nummer is Over the Rainbow. Hi, ik ben Laura Fiji. Ook ik luister naar ZFM Radio. Het ritme van Zandvoort. Somewhere over the rainbow Way up that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where fly van het album Coast eh, East. En dat is wel grappig. Dat album eh, is een tijdje geleden opgenomen in het Verre Oosten in China. Met alleen maar eh, muzikanten van daar te plekken. En hij is pas een jaar of later, sorry, een jaar of twee later in Europa en in Nederland op de markt gekomen. Dus het album Coast East van Laura Fici. De volgende zangeres, want we blijven even bij de zangeressen heb ik een, eh, een, eh, een, Grammy Award winnaar. En dat album, of die, die prijs heeft zij gekregen voor eh, het album Live in Paris. Haar naam is uh, Diana Krall, is een, Canadese zangeres. En van dat album heb ik het nummer klaarstaan. Let's Fall in Love. I have a feeling, it's a feeling I'm concealing, I don't know why it's just a mental, a sentimental alibi. But I adore you so strong for. Why go on stalling? Love is calling. I am falling. Why be shy? Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Our hearts are made for realistic chance. Why be afraid of it? I'll tell you why. <laughs> Let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we can try to make good. We might have been meant for each other to be or not to be.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 Let's fall in love. Let's fall in love. Murray van eh, Nancy Wilson. Eh, een lekker plaatje om, eh, om mee wakker te worden, zou je kunnen zeggen. Ehm, take 5 is natuurlijk een nummer. Dat heb ik als volgende klaarstaan van geschreven door Paul Desmond, de saxofonist. En het is vaak uitgebracht door Dave Brubeck. Het origineel die stamt al vanaf... Nou, ergens uit de 50 jaren. In het tweede uur heb ik een hele andere versie van Take 5 klaarstaan. Van echt een, een, een jazz-vocalist uit Amerika, die, eh, die maakt er een heel ander nummer van. En dan kan je ook zien dat dus zulke eh, eh, nummers zoals Take 5 eigenlijk... zo'n knappe muziek is dat het eigenlijk voor, de, voor langere tijd aanhoudt. En het door heel veel muzikanten ook is ja, gecoverd wil ik niet zeggen, maar op een andere manier is uitgebracht. En ook als het een andere manier is vertolkt. Dus zoals gezegd, hierbij het origineel Take 5 met Dave Brubeck. Bye. jazz in een eh, vijfkwartsmaat. Take 5, het origineel van eh, Dave Brubeck. Echt een tijdloos nummer, ik kan niet anders zeggen. Zometeen in het tweede uur een hele andere versie eh, van Take 5... van een veel, niet uit de 50 jaren, maar ergens begin 2000... door een Amerikaanse jazz-vocalist. En het is echt ongelooflijk. Waar we voorheen Diana Krall speelden... die een Grammy heeft gewonnen... De volgende pianist die klaar heeft staan, die heeft er zelfs vijf gewonnen... en werd door zijn vrienden ook wel genoemd de King of Inside Swing. Het is Oscar Emmanuel Peterson, oftewel Oscar Peterson. En ik heb ook hier weer een, eh, zeer klassiek eh, jazznummer klaarstaan... wat iedereen eigenlijk wel kent, echt ook een tijdloos nummer. Oscar Peterson met The Night Train. Oscar Peterson trio eh, met de Night Train. Een typisch klassiek eh, jazznummer. Het volgende nummer dat klaar staan is ook een typisch eh, klassiek jazznummer. En dat is The Creole Love Call. En hierop speelt mee Vladimir Kesper, ook wel bekend als Tim Kesper. Hij is een Nederlandse jazzmuzikant. Hij speelde voornamelijk saxofoon en klarinet. En hij speelt hier mee met de Dutch Ring College Band met The Creole Love Call. met deze mooie klanken van de Dutch Swing College Band... Eh, samen met Tim eh, Casper, het nummer Creole Love Call, een typische eh, klassieker... zijn we alweer aan het, bijna aan het einde gekomen van het eerste uur jazz... op ZFM elke zondag van 10 tot 12. Mijn naam is Mark. ik vind het heel fijn dat, dat u luistert... We gaan het, het, het, het, laatste nummer is ook een klassieker. En dat is I've Cut You, Cut the World on a String. En het is het wordt vertolkt ook door een hele klassieke Nederlandse jazzcombo. Het uh, Pim Jacobs trio, samen met zijn vrouw Rita Reis. Zoals gezegd, I've cut the world on a string. En zometeen na het nieuws van 11 uur gaan we verder met de tweede uur ZFM Jazz hier op ZFM. Dank u wel. Anytime I snap my finger, lucky me, can you see? I have love, life is a beautiful can hold the string. I'd be a silly so and so if I should ever let you go. I got the world on a string, sitting on a rainbow.